René van Brakel met het NOS-journaal. Bert Koenders is te worden als Frans Timmermans een Europese topfunctie krijgt. Gisteren werd duidelijk dat Timmermans vandaag een gesprek heeft voor een functie in Brussel. Hij kan de tweede man worden in Brussel. Bert Koenders was in het laatste kabinet Balkenende ook al eens minister. Nu leidt hij de VN-missie in Mali. De verkeerslessen die kinderen krijgen op de basisschool zijn niet effectief genoeg. Nu maken ze mogelijk onveilige keuzes in het verkeer, terwijl hun ouders denken dat het wel goed zit, omdat ze verkeerslessen hebben gehad. Dat staat in een onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De kinderen zouden meer in de praktijk moeten oefenen. De gemiddelde prijs van een hotelkamer is het afgelopen half jaar licht gestegen naar 124 euro. 2% meer dan in de eerste helft van 2013. Er zijn grote regionale verschillen. Amsterdam is met gemiddeld 142 euro het duurst. In Rotterdam dalen de prijzen naar gemiddeld 92 euro. Deventer is gisteravond laat en vannacht opgeschrikt door vier autobranden. Twee auto's in één straat brandden helemaal uit. Waarna een uur later op twee andere plekken auto's in brand stonden. De politie denkt volgens Dagblad de Stentor aan brandstichting. Apple onderzoekt of naaktfoto's van vrouwelijke beroemdheden zijn gelekt na het hacken van iCloud-accounts. Het bedrijf zegt tegen een Amerikaanse technologiesite site dat ze de privacy van gebruikers erg serieus neemt en de zaak onderzoekt. Ook de FBI heeft een onderzoek ingesteld. Afgelopen weekend lekten de foto's van bekende Amerikaanse vrouwen uit. Het weer in het noordoosten en zuidwesten is wolkenvelden met kans op een bui. Later vandaag schijnt overal de zon en wordt het 20 tot 22 graden.